Evi van Eck met het NOS-journaal. In de Filipijnen zijn tot nu toe zeker twee mensen om het leven gekomen... nog voordat orkaan Fung Wong aan land was gekomen. Eén slachtoffer verdronk en de ander werd onder puin bedolven. Zware regenval en windstoten tot boven de 200 km per uur... teisteren vooral het oosten en noorden van het land. Meer dan een miljoen mensen zijn geëvacueerd. Een week geleden vielen op de Filipijnen meer dan 200 doden door een andere orkaan... Peerkundigen houden er rekening mee dat Fung Wong nog verwoestender is. De politie doet onderzoek naar drie schietpartijen in Hoorn gisteravond. Er zijn drie verdachten aangehouden. Een man van 19 uit Hoorn, een man van 20 uit Amsterdam en een minderjarige jongen. Twee mensen raakten gewond, onder wie een van de aangehouden verdachten. De politie gaat ervan uit dat er meer mensen bij de schietpartij in Hoorn betrokken zijn. Bij de drie verdachten die tot nu toe zijn aangehouden zijn geen wapens gevonden. Het Britse leger gaat België helpen bij het onderzoek naar de drone-incidenten. Eerder boden Duitsland en Frankrijk ook al hulp aan. Bij Belgische luchthavens werden afgelopen weken enkele keren onbekende drones gezien. De Britse stafchef van het leger noemt het aannemelijk dat Moskou erachter zit. In de Eredivisie heeft NEC met 2-0 gewonnen van FC Groningen. De doelpunten vielen pas in de tweede helft van de wedstrijd. Eerder vanmiddag verloor Ajax van FC Utrecht. Het werd 2-1 in de Galgenwaard. Het was voor de Amsterdammers de eerste wedstrijd onder interimtrainer Fred Grim. Donderdag werd John Heitinga ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten bij Ajax.